7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De klimaatdoelen komen in gevaar doordat er steeds meer SUV's worden verkocht... staat in een rapport van het Internationale Energieagentschap. Deze grote onzuinige auto's veroorzaken meer uitstoot... dan alle industriële sectoren bij elkaar. Wereldwijd is nu 42 van alle verkochte auto's een SUV. Worden ook meer zuinige auto's verkocht... maar die groei wordt er niet gedaan door de SUV's. Slachtofferhulp wil meer verkeersslachtoffers bereiken. De organisatie ziet een groot probleem, een groot verschil... tussen het aantal verkeersslachtoffers en het aantal mensen dat bij hen om hulp vraagt... en komt nu met een online campagne. Volgens slachtofferhulp voelen verkeersslachtoffers zich niet altijd slachtoffer... terwijl ze dat wel zijn. Ook veroorzakers van ongelukken mogen bij slachtofferhulp aankloppen... zegt de organisatie. Voorwaarde is wel dat ze niet strafrechtelijk worden vervolgd voor het ongeluk. In Hongkong ligt voor de vijfde dag op rij een groot deel van het openbare leven stil. Demonstranten hebben op verschillende plekken wegblokkades opgeworpen... en scholen zijn gedwongen om hun deuren te sluiten. De afgelopen dagen werden politiebureaus en treinen met benzinebommen bekogeld. Hongkong heeft al bijna een half jaar te maken met gewelddadige demonstraties tegen de regering. Maar sinds, pas sinds een paar dagen kiezen de betogers ervoor om ook door de week delen van de stad plat te leggen. In Bolivia komen nieuwe verkiezingen. Dat hebben de interimregering en de partij van de afgetreden president Morales met elkaar afgesproken. Ze hopen dat daarmee de rust in het land terugkeert na weken van geweld en protesten. De naar Mexico gevluchte Morales mag niet meedoen aan de nieuwe verkiezingen. Hij stapte zondag op als president na onrust over mogelijke fraude bij de presidentsverkiezingen van vorige maand. Het weer. Lokaal kan het nog een beetje mistig zijn. Blijft bijna overal droog. Vanmiddag wordt het een graad of 7. Door een stevige noordoostenwind voelt het kouder aan.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl know and love so. Southern nights, just as good even when closed your eyes. I apologize to anyone who can truly say that he has found a better way. go running through the soul like the stories told of old.